uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vrijwel alle inwoners van de gemeente Venlo mogen terug naar huis, meldt de gemeente. In totaal waren er vanwege het hoogwater zo'n 10.000 mensen geëvacueerd. Alleen de inwoners van de Maashoek en Maasstraat in het dorp Stijl moeten nog iets langer wachten. Ook in het midden van Limburg in de omgeving Roermond mogen veel geëvacueerden weer terug naar huis. In het zuiden, in de buurt van Meers, is dat nog niet overal het geval. In Brommelen, Geulen en Westbroek staan nog huizen of straten onder water. Ruim 90% van alle gemeenten in het Belgische Wallonië zijn getroffen door de overstromingen van de afgelopen dagen. Dat zei de Waalse premier Di Rupo bij een bezoek aan de zwaar getroffen plaats Verviers. Volgens Di Rupo loopt de schade in de honderden miljoenen euro's, mogelijk zelfs miljarden. Hij liet weten dat de Waalse regering er alles aan zal doen om mensen te helpen. Het dodental in België is opgelopen tot 31. Zeker 163 mensen zijn nog vermist. Bij aardverschuivingen in de Indiase miljoenenstad Mumbai zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. De aardverschuivingen werden veroorzaakt door hevige moessonregens. Renningswerkers zoeken nog 15 vermisten die vermoedelijk onder het puin liggen. Max Verstappen is kort na de start van de Grand Prix van Engeland zwaar gecrashed. Hij is uit voorzorg voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Verstappen reed op kop en was in een gevecht verwikkeld met belager Lewis Hamilton. Vlak na het begin van de tweede ronde en na een paar mislukte inhaalmanoeuvres... werd hij door Hamilton aangetikt en schoot hij hard van de baan. Door de crash kan Lewis Hamilton inlopen in de WK-stand... waarin Verstappen hoe dan ook de leider blijft. Het weer volop zon en zomers warm. Vanavond trekken vanuit het noorden wolkenvelden over het land. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen weinig verandering, wel wordt het met maximaal 23 graden iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wat vertraging eh, voor het verkeer op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn bij Den Hoever.